Gestart. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De VN in communicatie om te voorkomen dat het tot oorlog komt. VN-gezant Veldman landde gisteren na een bezoek weer in Peking. Hij was de hoogste VN-medewerker die in Pyongyang werd uitgenodigd sinds 2011. Veldman zei dat de huidige spanningen alleen weggenomen kunnen worden met overleg en diplomatie. Wel heeft hij benadrukt dat de Noord-Koreanen zich aan afspraken moeten houden... die zijn gemaakt in de VN-veiligheidsraad. Een groep jongeren heeft in de Zweedse stad Göteborg een synagoge aangevallen met brandende voorwerpen. Volgens Zweedse media gooide een groep van zo'n tien gemaskerde mannen molotovcocktails naar het gebouw, waar op dat moment een feest was. Het vuur kon volgens een hulpverlener snel worden gedoofd. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De politie is nog op zoek naar de daders. De Engelse zanger Chris Ria, bekend van de kersthit Driving Home for Christmas, is tijdens een concert onwel geworden. Volgens Britse media is hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Concertgangers vertelden dat de artiest van 66 een sterk optreden gaf, tot hij zich ineens vastklampte aan zijn microfoon en neerviel. Wat er met hem aan de hand is, is onduidelijk. Ook is onbekend hoe hij eraan toe is, behalve dat zijn toestand stabiel is. Chris Ria is nog aan het herstellen van een beroerte vorig jaar. Rico Verhoeven heeft zijn wereldtitel bij kickbox-promotor Glory met succes verdedigd. Hij sloeg in een uitverkocht Ahoy de Belgische Marokkaan Jamal Ben Sadiq knock-out. Het gevecht leek in de eerste ronde naar Ben Sadiq te gaan, maar Verhoeven vocht zich daarna op punten terug. In de vijfde ronde kreeg hij zijn opponent met een trap in het gezicht aan het wankelen, om hem even later met een klap tegen het canvas te slaan. Het weer. Er vallen buien met sneeuw en, en natte sneeuw. Daarbij kan het vooral landinwaarts glad worden. In de ochtend vanuit het zuiden meer sneeuw. Op sommige plekken kan 15 centimeter vallen. In het zuiden smiddags dooi, in de rest van het land blijft het wit.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 ¡Sí! you play? wens wenst jullie allemaal fijne dagen.